Dijkers met het NOS Journaal. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike belooft volledig transparant te zijn over de oorzaak van de wereldwijde computerstoring van gisteren. Die was het gevolg van hun beveiligingssoftware. In een automatische update zat een fout waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. In een brief heeft de topman van CrowdStrike nogmaals zijn excuses aangeboden. Hij belooft erin ook binnenkort duidelijk te maken welke maatregelen het bedrijf gaat nemen om herhaling te voorkomen. Voor de kust van Haiti zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een brand op een boot. Zo'n 40 anderen zijn gered door de kustwacht. De brand op de boot ontstond waarschijnlijk toen twee vaten met benzine ontploften. Mogelijk werden die gebruikt bij een voodoo-ritueel met kaarsen. Dat moet zorgen voor een veilige overtocht. Op de boot zaten mensen die Haiti wilden verlaten. Het is er al maanden onrustig door bendegeweld. geweld. De Amerikaanse oud-president Trump heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump was het een goed gesprek en heeft hij gezegd dat hij een einde zal maken aan de oorlog met Rusland. Trump beweert dat hij snel een vredesdeal voor elkaar zou kunnen krijgen tussen Rusland en Oekraïne... als hij in november herkozen wordt als president van de VS. Deze week werd Trump officieel benoemd als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Daar heeft Zelensky Trump ook mee gefeliciteerd in het gesprek. De Amerikaanse president Joe Biden is aan de betere hand. Deze week werd bekend dat Biden positief testte op corona. Volgens een arts heeft hij nog enkele milde symptomen, zoals hoesten en heesheid. Maar zijn die klachten wel aanzienlijk verbeterd. Biden blijft de komende tijd ook gewoon aan het werk in zijn huis in Delaware. Het weer, het is niet kouder dan 16 tot 20 graden momenteel. De komende dag wordt het nog warmer dan gisteren... met 27 graden aan de kust tot 33 in Limburg.